Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De man die vanmorgen... In één week tijd zijn in Tirol zeven mensen omgekomen door lawines. Ook in andere skigebieden zijn dit wintersportseizoen al veel doden gevallen door lawines. Het weer dan nog in het zuiden regen, verder veel bewolking met af en toe een bui.